De politie zegt dat het waarschijnlijk kwam door storm Henk... In Hoorn hadden ze ook last van de storm in combinatie met het hoge water. Het ging vannacht goed, maar het wordt dit weekend nogal spannend, zegt verslaggever Litwin Gevers. Het gevaar is nog niet geweken, want de verwachting is dat komend weekend het water in het Markermeer weer zal gaan stijgen. Dan zal ook de windrichting eh, gaan veranderen in ongunstige zin. En dan bestaat de kans dat het water hier weer eh, omhoog eh, hoger komt te staan. Voor de zekerheid liggen er al zandzakken voor de deur. Op de A20 bij Rotterdam zijn vanochtend vier auto's tegen een Dixie aangeknald. Hoe die mobiele wc op de weg terecht kwam is niet duidelijk. Mogelijk is hij door storm Henk van een bouwterrein gewaaid. Niemand raakte gewond, wel is er schade aan auto's en de Dixie. Er wordt steeds meer gejat in de Jumbo. Het gaat om ongeveer 100 miljoen euro het afgelopen jaar. Dat is 1% van de omzet. De supermarkt zegt dat er deze maand getest gaat worden... met methodes die diefstal tegen moeten gaan. En de straten in Zeewolde in Flevoland zijn weer spik en span. Jongeren daar zijn druk bezig geweest met het opruimen van vuurwerk dat was blijven liggen. Voor elke volle vuilniszak kregen ze van de gemeente 1 euro. Gisteren konden ze alles inleveren en werden de centen eerlijk verdeeld. Of nou ja, eerlijk. Je hebt aardig wat eh, geld binnengehaald, hè? ja, klopt, zeker. Hoeveel? 140 zakken, dus eh, ik krijg 100 en mijn broertje 40. <laughs> <laughs> Waarom is dat? Ja, nou zeg maar, ehm, ik deed al het werk en eh, ja, het meeste werk dat loont toch? Oh, en heb jij dan niet heel hard je best ook gedaan? Ja, ook wel een klein beetje. In totaal zijn er ruim duizend vuilniszakken met vuurwerktroep ingeleverd.